Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. De Britse premier Sunak heeft excuses aangeboden aan veteranen uit de LHBTI-gemeenschap. Tussen 1967 en 2000 waren LHBTI'ers officieel niet welkom in het Britse leger. Wie als militair uit de kast kwam kreeg te maken met discriminatie, pesterijen en seksueel geweld, blijkt uit onderzoek. Zo'n noemde dat beleid vandaag een verschrikkelijke mislukking. The ban on LGBT people serving in our military until the year 2000 was an appalling failure of the British state. As today's report makes clear, in that period many endured the most horrific sexual abuse and violence all while bravely serving this country. Een aantal veteranen zou medailles of het recht op pensioen zijn kwijtgeraakt. Of er naast de excuses ook een financiële compensatie komt, is nog niet bekend. Bij een steekpartij in een ziekenhuis in Delft is iemand gewond geraakt. Het gebeurde vanavond rond half zeven. Tijdens de vluchtpoging raakten de verdachten meerdere auto's. Later werd de verdachte aangehouden in Rijswijk. Ook in Den Haag werd vanavond twee keer gestoken. In het centrum van de stad en in het Zuiderpark. Bij allebei de steekpartijen is iemand gewond geraakt. In Kroatië en Slovenië zijn vier doden gevallen door noodweer. Voor de tweede keer in twee dagen werden de landen door slecht weer getroffen. Harde windstoten, regen en onweer volgden daar op extreem warme en droge dagen. Ook in Servië waait het flink. Het voorzorg werd het vliegveld van Belgrado tijdelijk dichtgegooid. Diefstal op het platteland komt steeds vaker voor, zegt landbouworganisatie LTO. Het gaat dan vaak om dure GPS-apparatuur, maar soms ook hele trekkers die worden meegenomen. Bij Wim uit Dijk bij Duurstede werd onlangs een mini-trekker gestolen. En dat is een duur geintje, zegt hij tegen RTV Utrecht. Ik weet inmiddels dat als ik eh, een vervanger moet kopen, dan ben ik ongeveer 10.000 euro kwijt. Ja, en met de verzekering, eh, deze is zes jaar geleden gekocht. Dus uiteindelijk eh, op dagwaarde ga ik in ieder geval geen 10.000 eh, euro krijgen. Dat weet ik zeker. LTO roept mensen op het platteland op om goed op elkaar te letten. We krijgen nog het weer. Vannacht trekken de laatste buien weg. Het is grotendeels droog. De temperatuur zakt naar een graad of 11. Morgen begin zonnig en droog. Later meer wolken en ook buien bij 20 tot 23 graden. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu Sea of Love.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 in de zomer is jouw keuze ZFM. get man and she won't have to worry. She'll dress up all in lace and go in style. Late at night, a big old house gets lonely. I guess every form of refuge has its price and it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice.